Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders doet aangifte tegen de mannen die vanmorgen op een moskee in Leiden zijn geklommen. De vijf hingen spandoeken met anti-islamteksten en Nederlandse vlaggen op het gebedshuis in aanbouw. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders noemt de actie schokkend. De vijf mannen zijn aangehouden. Het is rob of eronder voor warenhuis V&D in Amsterdam. Onderhandelen eigenaar Sun Capital, verhuurder Yves Capital en de banken over een laatste reddingspoging. Eigenaar Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warenhuis te steken. Eerder wilde Sun 40 miljoen euro in V&D investeren, als daarnaast ook voor 40 miljoen werd bezuinigd. Nu wil de investeringsmaatschappij 60 miljoen euro uittrekken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van vnd panden Of die akkoord gaan met het nieuwe reddingspoging is nog maar de vraag. Een Nederlandse skier van 24 is om het leven gekomen bij een lawine in de Italiaanse Alpen. Hij skiede met zijn vader en broer in de buurt van Cortina d'Ampezzo. De twee familieleden bleven ongedeerd. Honden vonden het lichaam van het slachtoffer uren na de lawine. De skier was bedolven onder twee meter sneeuw. In de eredivisie heeft FC Twente vanavond thuis met 3-1 verloren van Excelsior. Het was de tweede nederlaag in vier dagen voor Twente, dat woensdag van ADO Den Haag verloor. De Haagse ploeg speelde vanavond uit met 0-0 gelijk tegen FC Dordrecht. Op dit moment worden de wedstrijden Heerenveen-Pek Zwolle, PSV Utrecht en NAC Breda tegen Vitesse gespeeld. Het weer. Vanavond kan nog wat lichte regen vallen, vooral in het zuiden en oosten. Vannacht is het droog, minimumtemperatuur een graad of 3.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 Natuurlijk het laatste show niet, de party update en natuurlijk de 10 boven beste plaat van dansgroep. Het is vandaag eh, zaterdag en dat betekent lekkere muziek. Als opening worden Fox Stevens met Sweet Soda Pop. En eh, ja, we hopen dat we een rustig weekend tegemoet gaan, hè. Zoals uh, van de week, eh, wanneer was dat? Afgelopen donderdag. Die kansloze die daar bij de NOS was. Ik had echt niet van. Ga eens wat nuttigs met je leven doen. In ieder geval, ik mag er niet te veel over losladen. Want voor je het weet staat er hier ook zo'n mafkees in de studio. Muziek. Oh. Wat dacht je van Bassfly en Lord El met Tonight? I'm just stuck here in a dream. I'm at the bottom of the sea.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 Run away, run away, never come back. En daarvoor Rihanna met de laatste hit 4, uh, 5 Seconds. Deze samen Kanye West en eh, Paul McCartney. En ja, dat is even iets heel anders dan dat we van haar gewend zijn. Het was alweer een tijdje geleden dat Rihanna nieuwe muziek uitbracht. Maar eh, vorig weekend kwam deze platen, eh, Heb ze die opgenomen en kwam die ook online. En volgens haarzelf een voorproefje van haar nieuwe album R8. Dus we zijn benieuwd hoe het eh, album eruit gaat zien. Want ja, het is andere muziek dan dat we gewend zijn van. Dus maar het klinkt zeker niet verkeerd. En eh, we wonen niet meer samen. En ik ben er vrij zeker van dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Het is niet meer in Austin en zelfs niet meer in het land. We hebben het over Adam Curry. Die bevestigt de, de gescheidingsgeruchten. Dat heeft hij gedaan op zijn podcast No Agenda heeft hij geweld eh, deze tekst dat hij en Mickey gaat scheiden. Het gerucht gold al lange tijd door Hilversum. Mickey kreeg er zelfs ruzie over met Adams ex-vrouw Patricia Pai er is het een en ander veranderd in mijn leven. Ik wilde niks zeggen in de mediastorm. Mijn vrouw en mijn ex-vrouw riepen van alles al dus Curry. Dochter Christina. Die zegt, Curry is inmiddels naar Amerika gevlogen... maar varen haar hard onder de riem te steken. De dochter is dus nu ook in eh, Austin, want ja, hè. Zo lang zijn ze nog niet getrouwd, dus eh, ja, en uiteindelijk gaan ze toch weer uit elkaar. Dus eh, ja, dat nare bericht allemaal voor Adam Curry, hè. CFM Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort gaan zo meteen even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Er is nog even muziek. Hier is Roysto met Apart in Love. y tu amiga y no te pongas dura. Ahora dile, oye loca. Por supuesto, la vida de Armando es de verdad, por supuesto. Y lo que habla se convierte en realidad, por supuesto. No hay mentira, yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no, lo siento. Ahora dile, oye loca, ven acá. ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca. CFM Zandvoort. We gaan eens even kijken naar de agenda. De partyagenda voor deze zaterdag 31 januari 2015. En zoals altijd beginnen we eerst eventjes met Escape in Amsterdam. Natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Het begint allemaal om 11 uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 uur met natuurlijk uh, Raimundo. En die heb vanavond meegenomen. Carita Lanina, Malicious en Sexy Mr. S on Sex komt ook voorbij. En de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air zit een stukje verderop, eh, of een stukje terug. Het is moet bekijken eh, vanaf de Escape. Daar zit Air. En hebben we vanavond het feestje Flow. Intree is 15 euro. Begint om 11 uur. Met onder andere Frankie Rizzardo. Martin Ikin uit de UK. Homework en Jasper uh, Violen. Dat vanavond dus in Air het feestje Flow. En vanavond in Hotel Arena hebben we Lotel. Begint op 11 uur tot 4 uur in de ochtend. reis 15 euro. Met onder andere Nicky Bissel, Raoul Alexandre, Juvanis en Amar Jante. En de rest van de DJ's moet je allemaal meemaken als je vanavond naar Hotel Arena gaat. Het feestje Lotel. En vanavond in de Westerunie en Westerliefde in Amsterdam. Click 8 Year Anniversary XL Feestje Anniversary dus extra groot. Het is eh, een 21 uur durend feestje. Dus het is al begonnen en het duurt tot eh, morgenochtend 8 uur. De intree 35 euro. Met onder andere Chimera Live Shimmer. Arjun Chicks, Stefano, Stefano is zat hè. Gabriel Ananda, ook live. Oliver Weiter, Nuendo Santos en Tau, Remy, Doka, Ida Engberg, Il Bitch, Rivage. The Man With No Shadow, de man zonder schaduw, hè, zoals het vroeger altijd heette na gewoon de film op te noemen. Dat allemaal vanavond. In de Westerunie en Westerliefde in Amsterdam. Het Click Eight Year XL Anniversary Party. Want ja, ze bestaan inmiddels alweer acht jaar. En dan gaan ze heel groot vieren. En vanavond in Haarlem hebben we ook weer een feestje. En het zijn er weer twee. En ik zoek er eentje uit, de bovenste van, van het groepje. Vanavond in de Stalker het feestje Kleddernacht. Begint om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check voor de zekerheid netjes clubstalker.nl... want ik heb twee flyers gehad en ik noem er maar eentje van op. En de eh, feestje voor vanavond, de eh, Kleddernacht is met Daan Ensink... Braam, B2B Tone en Giorgio Star. Dus uh, check voor de zekerheid eventjes de website clubstalker.nl... wat er precies allemaal gaat gebeuren, En vanavond in de lichtfabriek in Haarlem hebben we ook nog een leuk feestje. Suppression, Make Raw Not War. Begint op 10 uur, duurt tot 5 in de ochtend in de lichtfabriek natuurlijk. Dat ligt in Haarlem bij de Nikkelersweg, nummer 2. Iedereen 16 euro. Dan kan je verwachten Raw Hardstyle. Met onder andere Up Syndrome, Audiomatics, Electric Punk, Outbreak, Wasted Mind, Reverts, Sin Sense, Bounce Ball. En nog veel en veel meer. En voor de eh, informatie check even de website eh, suppression.nl. Daar vind je alle informatie over het feest. Vanavond in de Lichtfabriek in Haarlem. En vanavond in het patronaat ook nog een feestje van 11 uur. Vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend het eh, feestje singlefeestje. Interesse 10 euro. En voor meer informatie checken we de website patronaat.nl... want ik heb er geen lijstje met DJ's eh, bij gekregen. Dus eh, ik kan heel veel wachten. Verwachten nostalgie, energieke fouten, goede maar vooral leuke, fijne muziekjes komen er voorbij. Van Jamal tot Streets en van DJ Jean tot Arctic Monkeys. Alles is mogelijk. Dan kijk voor zeker even op de website patronaat.nl. Tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. Hier is Nio met Coming With You. I'm coming with you. CFM Zandvoort. Je luistert toch steeds naar een Nightwalk hier op CFM. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het eerste uur het beste van dance, R&B... een beetje pop tussendoor, het laatste shownieuws. De party update de team boven beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En het derde uurtje zijn voor de DJ Cavaschelli uit Italië met zijn, eh, met zijn hits uit de clubs uit Italië natuurlijk. Hoor de muziek van Rodondo en Ferric Dawn met Something Else... En daarvoor het laatste gedicht van Chesto. Ik deed iets samen met Matty met Blow Your Mind. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen voor de dansgroep. Deze week op 10. Blaster Jack met Beautiful World. Doet hij samen met de eh, Rider. Op 9, Steve Lauer met House Record. Op 8, David Guetta met What I Did For Love. Doet hij samen met Emilio Sander. Op 7, Alcatraz en Nicole Moedauber met Give Me Love. En op 6, Plastic Man en Tales of Us met Expand. Op 5, Mike en dansen met All I Want. En op 4 Weisstone met No Way Out. Op 3 Fab and Rash met Rumors. Die stond vorige week nog op nummer 1. Op 2 deze week Estelle en Nam the Strip met The Night. Ook een extra nummer 1 plaatje deze week. Een nieuwe nummer 1 in de 10 boven beste plaats van dansen. Het is die hit van Martin Salvaak samen GTA met Intoxicated. En misschien ga ik die zo nog even voor je draaien. Ik kan hem even niet vinden. Maar als ik hem zo meteen gevonden heb, draai ik hem alsnog voor je. CFM Zandvoort. Andere muziek op de radio. Jake Isaac met Waiting Here. Eddie Murphy orbit. I'm out this world orbit. You lost me, I bet you have. Let me pick you up where I left you at. At the time we met, in fact, you looked at me like I was dirt and said I had many women and I was just a flirt, just a flirt, just a flirt. Phoned you many times, but I wasn't ready yet. At the time, I was cleaning my closet. Just call me Eminem, super my pain with never been. At the time, I heard your brother was doing ketamine, doing drugs in the wine house. Just ate me. I'm going down the valley of road, beginning to valley of crow. I was packing a valley and crow my rap in the vote. I was just rapping them stones. You hated the way I was running around and traveled and road. Traveled and road. Get to know me, I ain't like the last one that you met before you met me. And all I know is I have feet to stand on. Hold on, cause I know it could be. And I know you feel the same too. You just hold it back cause what you've been through. You gonna see me around, girl, just hit me out, cause I'm down. In the way my brain will function. Mysterious, cause I was always up to something. The way I was bumping gangster music and counting figures in the dungeon before the booty clap. Soon got booby trapped, visualizing children playing in the garden with a puppy my woo woo. Snap back to my reality he nearly got to to a daydream of us getting intimate. I'm singing to you cause my voice is instrument. I never meant to blow your trumpet, but we laughed and joked. You blew me like a saxophone, and even though you're not alone, you stopped me being so miserable. Gave me courage to get on the stage and pick up the microphone. I hope you get my point, like a decimal. I hope you get my point, like a decimal. I'm just Amari. You asked me if you love me, I said yeah, and you held my hand in the sky, similar to how you hold the trophy, but you still provoke me. When you intervene, you help me know the entity me, of love. love. That you met before you met me. And all I know is I have feet to stand on. Hold on, cause I know we could be. And I know you feel the same too. You just holding back cause what you've been through. You gonna see me around. Girl, just hit me out, cause I'm down. Get to know me, I ain't not the last one. That you met before you met me. walls I have to stand on. Hold on, cause I know it could be. And I know you feel the same too. You just hold it back, cause what you've been through. You gonna see me around, Don't just hit me out, cause I'm down. Dat was uh, eh, Crucifizer, tezamen met Hale met Love Affair... en daarvoor Jake Isaac met Waiting Here. Zie je, we hebben Zandvoort de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort... Het eerste uurtje zit erop, niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij met het eerste uurtje. Tweede uurtje eigenlijk, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur DJ Kelly uit Italië met het beste van de clubs in de mix op je radio. Ik laat je achter voor nu met Sick Individuals, met Made for This en misschien nog de Coop Guys.